Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Mix Marathon. Florian Hamelink. Gaan we weer. Vrijdagochtend is bij Slam eigenlijk al weekend. Vanaf 6 eh, uur zijn we begonnen met een nieuwe mix marathon. Iedere vrijdag 24 uur de beste DJ's in de mix. Straks nog Thomas Gray om 11 uur. We hebben om 12 uur Mix Marathon Request. En natuurlijk de vaste gasten. De hele line-up die check je op slam.nl. En nu tot 10 uur de man uit Boksel, de man uit het zuiden. Dit is Sam Veld, een uur lang in de mix bij Slam. Met zijn eigen Dance With Somebody. Trying not to blow up my whole life. It's just my feelings don't align. Wish I wasn't that way, but I'm that way. What is there to say but the truth? But I'm just afraid. the time? Why does it move so slow? Oh, what's my life all but an endless show? Trying not to blow up my whole life. It's just my feelings don't align. Wish I wasn't that way, but I'm that way. What is there to say but the truth? But I'm just afraid. vrijdag 24 uur in de mix. De Slam Mix Marathon. Slam, de Mix Marathon. Om lekker dat weekend in te luiden met de grootste DJ's een dag lang in de mix. En hoe gaat dat weekend eruit zien? Kom maar door met je weekendplannen. Ik ben benieuwd via de Slam-app. Of misschien ben je nog wel kaart aan het werken Op de bouw, op kantoor, van je kamer, nog aan het studeren. Je laatste tentamens die eraan komen. Nou, kom maar door via een berichtje in de Slam heb Ik vind het leuk om te zien waar de Mix Marathon staat te draaien. Met een eh, uur lang in de mix. De man uit Bokstel, de man uit het zuiden. Ik ben er net nog langs gereden, joh. Vanuit Tilburg, Bokstel. Dit is Samveld, een uur lang in de mix bij Slam. In die air nu. Friday night. I don't want no tears in your pretty eyes. I don't want a reason to let it die. Please don't let it die. When it's 2 a.m., you're all I wanna see. In your arms again, that's where I wanna be. 25. bij Slam met Unitas en Martin Jensen. onder 24K Heart of Gold bij Slam. Hey, Sabine die gaat helemaal lekker het weekend in, hè? Heb je het gehoord gisteren? Zij wist het eh, juiste fiche op het juiste nummertje te leggen. Nummer 9 leefde haar met het roulette-spel een reis naar Las Vegas op. En gisteren vertelde ze dat ze nog last minute geswitcht is. Uh, last minute had ik bedacht, eh, ik kies gewoon de verjaardag van de mensen die ik mee wil hebben. En de eerste daarvan was 9. Dus. Nou, nou, <laughs> wat een geluk, hè. Zij gaat dus naar eh, Las Vegas om met drie vriendinnen de gok van haar leven te wagen. 2026 euro inzet op rood of zwart. En wij van Slam gaan natuurlijk mee om te checken of ze dat daadwerkelijk gaat doen. Dit is Slam met Sanveld in de Mix nu. rise low, the night unfolds. Your shadow moves, a story told. The floor is ours, we lose control. de Mix Marathon bij Slam. en nu lang in de mix Samveld. Heb je binnen van eh, Mark in de Slam app. Hij stuurt, eh, heb je ook wel eens een kakkerlak in je pizza gehad, Florian? Gelukkig niet. Nee, dat verhaal dat, dat dook ineens op hè, vanochtend. Twee 24-jarige eh, vriendinnen uit Amsterdam die zaten de afgelopen maandag lekker te eten in de pijp in Amsterdam. Toen ze ineens een, een kakkerlak op hun pizza kregen. Ze zagen de pootjes uitsteken uit een stukje salami. Ja, het is echt een vies voor woorden, toch? Ze waarschuwden toen de bediening het eh, bord werd meegenomen... en ja, de chefkok die bood zijn excuses aan, terecht ook. Uiteindelijk hoefden de vrouwen gelukkig niet te betalen. Maar ja, ik denk wel een trauma, toch? Jezus, je gaat je pizza toch nu vaker checken... als je ineens een kakkerlak op je pizza vindt. Nog viezer dan een haar. Dat heb ik wel eens een keer gehad. Eh, zo'n haar van de ober vind ik ook verschrikkelijk. Maar goed, een kakkerlak gaat toch een stukje verder. Hey, dit is Slam, 24 uur lang de beste DJ's in de mix. Geen kakkerlakken hier alleen maar goede DJ's met zometeen nog Thomas Gray en eerst Samveld. shut down the music. We got some complaints downstairs. Cops outside. I think the party need to end, y'all. I think we need to shut this down. I think we need to shut it Slam het land is echt lekker verdeeld eh, deze week. Die, eh, die laatste weken van januari. De ene helft zit in Oostenrijk op wintersport. En de andere helft van Nederland is gewoon keihard aan het werk. Ik ben lekker aan het werk in Haarlem. Wc'tjes schoonmaken, bioboxen. Hele goede muziek, tot ziens. <laughs> Lekker man. En Martin stuurt ook een goed appje zo naar werk. En ik kan kiezen met de auto of de fiets. Maar ik kies toch de fiets, want het is mixmarathon. En dan kan ik langer blijven luisteren. Kijk, dat is nog eens slim. Een uur lang in de mix bij Slam. Dit is Sam Veld. don't lose je bent wel lekker bezig, hè? Nou, het was vooral Sam Veld die je hoorde het afgelopen uur. Vaste gast tijdens de mixmarathon, Sam Veld. Met zometeen een uur lang, ja, hier heb ik zin in. Dit wordt lekker. Een uur lang in de mix bij Slam. Funkerman, zometeen. Slam. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in de mix.